Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Canada roept zijn burgers in Rusland op om dat land te verlaten. Er zijn nu nog manieren om Rusland uit te komen, maar de omstandigheden veranderen snel... en de Canadese ambassade kan straks mogelijk niet meer helpen, waarschuwt het land. Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard staken hun activiteiten in Rusland. Alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland. En ook werken creditcards uit het buitenland niet meer in Rusland. De winst die Shell maakt op een partij goedkoop ingekochte Russische olie... gaat naar humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat zegt het bedrijf na felle kritiek op het nieuws over de omstreden deal. Volgens internationale media kan Shell meer dan 18 miljoen euro winst maken... met de lading van 725.000 vaten ruwe olie uit Rusland. In overleg met hulporganisaties wordt besloten waar het geld het best ingezet kan worden... voor hulp aan slachtoffers van de oorlog, stelt Shell. NAVO-landen Turkije en de VS willen op een gecoördineerde manier een diplomatieke oplossing vinden voor de oorlog in Oekraïne. In een verklaring van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de landen de soevereiniteit van Oekraïne ondersteunen en Rusland oproepen de onacceptabele aanval te beëindigen. Bewoners van een straat in het Vlaamse Merksem bij Antwerpen hebben vanochtend een kogelbrief ontvangen. Zo'n 30 huishoudens kregen de brief. Op de envelop stonden, stonden de naam van een bedrijf in de Antwerpse haven en de naam van een buurtbewoner. Volgens Belgische media onderzoekt de politie of er een link is met het drugsmilieu. Het kan zijn dat de afzenders extra druk wilden uitoefenen op de buurtbewoner... door meteen de hele straat te intimideren. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld... en alle drie eindigden in een gelijk spel. Willem 2, Herenveen 0-0, Go Eagles, FC Utrecht 1-1... en Feyenoord, FC Groningen werd ook 1-1. Het weer. Helder en koud met minima vannacht rond min 4 graden. Morgen droog met wat bewolking bij een graad of 6. Dagen daarna wat meer zon met s'nachts nog steeds lichte vorst.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 weet wat je wel en niet wil doen. En als je er bent, dan kan je niet meer terug Blijf nog even wie je bent Groei niet te hard, mijn kleine vent Luister even, kleine heer Het is nu te laat, ik kan niet meer Oh, maar ik hou that's my prerogative They say I'm nasty But I don't give a damn Getting girls is how I live Some ask me questions Why am I so real? But they don't understand me Or really don't know the deal about a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong just for you It's my right. it's all about soul is smile 106.9 Thank you.